Dit is al Negens met het NOS-journaal. De Franse minister van Buitenlandse Zaken sluit een nieuwe aanval op Syrië niet uit... maar hij denkt dat het regime van president Assad de boodschap wel heeft begrepen. De VS, Groot-Brittannië en Frankrijk hebben vannacht kruisraketten afgevuurd... op doelen die door de Syrische regering gebruikt zouden worden voor chemische aanvallen. De aanval van vannacht was een vergelding voor Douma... waar volgens die landen een gifgasaanval plaatsvond. Rusland ontkent dat. De aanval op Syrië zal volgens de Russische president Poetin de humanitaire ramp alleen maar vergroten en een nieuwe vluchtelingenstroom op gang brengen. Poetin wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad om de bombardementen te bespreken. Het Satudara-kopstuk Michel B. is door Oostenrijk uitgeleverd aan Nederland. Het OM verdenkt hem ervan dat hij leiding heeft gegeven aan een criminele organisatie... die zich bezighoudt met onder meer afpersing, drugshandel en witwassen. Ook wordt hij vervolgd vanwege wapenbezit. De 53-jarige B. komt uit Enschede, maar woont in Duitsland... Hij stond maandenlang op de nationale opsporingslijst tot hij in Oostenrijk werd aangehouden. Via de rechter probeerde hij nog uitlevering te voorkomen, maar dat is niet gelukt. Proces tegen hem wordt over vier weken hervat. Dan worden ook vier andere Satudara-bestuursleden vervolgd. Regisseur Milos Forman is overleden. Forman regisseerde een aantal wereldberoemde films... waaronder Hair, One Flew Over the Cuckoo's Nest en Amadeus. Voor die laatste twee films kreeg hij een Oscar voor beste regie. Forman werd geboren in het huidige Tsjechië, maar verhuisde naar de Verenigde Staten. Volgens een vrouw is Forman na een kort ziekbed rustig heen gegaan, omringd door zijn naasten. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de zon schijnt af en toe.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 Checking out this young lady right here. Baby, you hot. That's where I saw her. I mean, you sexy. Oh my God. I learned to love her. Let me ask you one question. Where you from anyway? She's Miss California. Uh. Hottest thing in West LA. House down by the water. Sells her yacht across the bay. Drives a Marinello stars that know her name. She's a rich girl from the top of the food chain. Loving material things, kinda lonely.